uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen worden nog niet genoeg betrokken bij regionale plannen voor duurzame energie. Dat zeggen een aantal natuur- en milieuorganisaties. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten vandaag plannen hebben ingeleverd... voor extra wind- en zonneparken om het klimaatakkoord te halen. Daarbij is volgens de organisaties vooral gepraat met bewoners die toch al geïnteresseerd zijn in duurzame energie. Medewerkers in de kinderopvang in onder meer Noord-Holland en delen van Flevoland leggen vandaag het werk neer. De staking wordt georganiseerd door vakbond FNV. Die vindt dat er te weinig wordt gedaan om de werkdruk te verminderen. De werkgevers sloten onlangs wel een akkoord met vakbond CNV. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach zijn nog geen zes slachtoffers gevonden, onder wie twee kinderen. Daarmee is het aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in. Er worden nog altijd 145 bewoners vermist. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek in Florida. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een katholieke kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij twee andere internaten in totaal bijna duizend graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de westerse cultuur. De Chinese president Xi heeft gewaarschuwd dat andere landen zich niet met China moeten bemoeien. Dat deed hij in een toespraak op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Er waren tienduizenden mensen bijeen vanwege het 100-jarig bestaan van de communistische partij. President Xi zei verder dat China de komende 100 jaar nog welvarender moet worden. Het weer. Bewolkt en periode met regen. In de westelijke helft van het land is het vaker droog. Het wordt een graad of 17. Morgen een paar graden warmer. Verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Maar op de A27 van Almere naar Utrecht staat het nog vast bij Eemnes...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 Inwoners worden nog te weinig betrokken bij plannen voor wind- en zonneparken in hun regio, vinden natuur- en milieuorganisaties. Ze zeggen dat het goed is voor het draagvlak als meer mensen mogen meepraten. De Amerikaanse acteur Bill Cosby heeft op sociale media zijn fans en vrienden bedankt voor hun steun.